met het NOS-journaal. Bij Teheran staat een oliedepot in brand na een luchtaanval. Voor zover bekend is het voor het eerst dat een civiele industriële voorziening is getroffen. Het Israëlische leger kondigde vanavond aan dat er een nieuwe golf van aanvallen op de Iraanse hoofdstad was begonnen. Vandaag zei de Israëlische premier Netanyahu dat Israël met volle kracht zal blijven aanvallen. Enkele belangrijke Iraanse leiders reageren kritisch op de uitlatingen van hun president Pezeskian... Hij bood vanochtend enkele buurlanden excuses aan voor de Iraanse aanvallen in de regio. Hij zei dat zijn land zou ophouden als ook Iran niet meer door die landen werd aangevallen. Parlementsleden noemen dat onprofessioneel, zwak en onaanvaardbaar. Ze vinden dat de landen met Amerikaanse basis excuses moeten maken. De oranje voetbalsters hebben in Utrecht een nipte overwinning op Ierland geboekt... in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Het werd 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Linette Berenstein. Nederland staat twee punten achter op koploper Frankrijk in de WK-kwalificatiepool. Volgende maand speelt Oranje een tweeluik tegen de Fransen. PSV heeft in Eindhoven met 2-1 gewonnen van AZ. Lang was het 1-1, maar in de 86e minuut scoorde Peppi voor PSV de winnende goal. Koploper in de eredivisie PSV heeft nu 68 punten, 20 meer dan Feyenoord, dat tweede staat, maar wel één wedstrijd minder heeft gespeeld. Eerder vanavond verspeelde Ajax in de strijd om een Champions League ticket dure punten bij FC Groningen. Na een 1-1 ruststand werd het 3-1 in de Euroborg. Door de nederlaag kan Ajax de derde plaats morgen verliezen aan NEC. Het weer vannacht breidt bewolking en mist zich vanuit het noorden uit over het land. Bij weinig wind liggen de minima rond 5 graden. Morgen vroeg is het bewolkt met op veel plaatsen dichte mist. Morgenmiddag breekt vanuit het oosten de zon geleidelijk door. Dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, oh, oh no, Oh, Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. So high, oh, yeah. Detroit, Miami, China, Berlin, London, New York, put your light to LA, put your light to Detroit, put your light to Miami, you got to light to Berlin, put your light to to London, you to to matter where The next generation's rocking with the sound of DJ Cavistelli. Mr. Chiavistelli's DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. It's Dum dum dum dum dum Dum, dum, dum, dum, The radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage.